Met, nu Golden ZFM. Joop Fres komt eh, zo dadelijk. Die moest nog even eh, wat, eh, wat plaatjes schieten voor de, voor de krant. Dat kan gebeuren. We draaien van de cd Mostly Blues and Some Others van Count Basie en de Kansas City 7 Snoopy. You got your high heel sneakers on and your slipping mules. Got your high heel sneakers on and your slipping mules. You're more than all right now. I know you're out of sight. You got a shapely figure, mama, that keep me uptight got a simply bigger mama. You know what keep me uptight. You're my hot delight. That's for the right now. I believe you're out of sight. Hey, the way you do the things you do, the way you kiss me too. I love the way you do the things you do. I know the way you kiss me too jukebox. I know you're out of sight. Hey! You got a sweet disposition. Lord, you know you're always right. You got a sweet disposition, yeah. I know you're always right. You know just where's that mother. You know you're out of sight. Hey! You're too much. You're the end. So here, baby. I know you know just where's that. I ain't gonna doubt you. You're out of sight. Je You beautiful mama. Johnny Winter was dat met Out of Sight. Een eh, wat oudere opname van eh, een van de gebroeders Winter. We hebben Edgar en Johnny. Edgar zat wat meer in de, in de pop. En eh, Johnny was echt, of is echt een, een blueszanger, puur zang. We maken even een overstapje van Amerika naar Engeland. En we gaan luisteren naar John Mayle. En uh, die speelt voor u Riding on the LNN. Ladies and gentlemen, please welcome all the way down from Los Angeles, John May's Blues Breakers. through the switch. Nobody knew just which was which and right. the gravy nose, sleeping on that pile of clothes. The doctor came and rang the bell. The potter hollered, yeah, well, well. Eric Clapton was dat met Freight Loader. Eh, die heeft natuurlijk een hele hoop blues gemaakt. Eh, daarnaast natuurlijk ook een hoop popmuziek. Maar je ziet dat hij elke keer toch weer lekker terugvalt op eh, die heerlijke blues. Een andere man die ook veel popmuziek heeft gemaakt. Maar ook zo af en toe, hij kon het niet laten, terugging naar de, de blues. Is, dan moet ik even kijken, want ik... Kenneth Heath. Ja, Kenneth Heath. En eh, het nummer wat we vanavond van hem gaan draaien heet Got My Mojo Working. that rooster. thank you vrouwmens was dat. Met een ongelofelijke stem. En eh, ze heeft hele mooie dingen gemaakt. Waaronder deze Little Red Rooster. En dat eh, nummer kennen we natuurlijk ook van de Rolling Stones. Die dat later hebben opgenomen in hun beginperiode. Misschien dat we zo dadelijk nog eventjes wat eh, draaien van deze Big Mama Thornton. Nu is het tijd om te luisteren naar Big Joe Williams. En hij heeft het over zijn nieuwe auto. Ride in my new car. Baby, please, baby, please, please come ride in my new car with me. come riding in my new car with me. I drive so easy. Some daily woman I make it to you to see. If your man want to plenty women, buy yourself your automobile. You don't have to get all your money, boys. Just get on your driving wheel. Now, baby, please. Please come riding by your car with me. Yeah, I drive so easy. Someday the God I make it to the sea. Now, when I had on your car, the women all passed me by. But I'm buying me a 65 Cadillac. I catch the women all on the fly. Baby, please. little song for you this time. It's called Blues from the Lowland. Blues from the Low Lowland. Yeah. Land. Brownie McGee en eh, zijn maatje Sonny Terry met eh, Blues voor the Lowlands. Of ze daar nou Nederland mee bedoelen, dat, eh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is blues zoals het hoort te zijn. Een mondharmonica en een gitaar. En beide hebben dezelfde functie. Het maken van mooie muziek. We gaan verder met een, met een grootheid uit de blues history. B.B. King. En... We gaan gewoon eventjes heerlijk van hem genieten. on me. She said, Bluefield, I'm putting out the same damn thing you are. I'm loving another woman. Well, you know, I must leave all men alone. All I need is some fist head from my girlfriend. Woo! Every night when I come home. My baby went out too, smelling pretty, all just like a rose. She finally come back home and see me in the evening. You know she had the fists and all in the clothes. Uh, loving another woman, no. And she didn't think about no man. no favorites and no secrets. I'll tell you the little girl was out there with a wide open hand. Bloomfield was dat. Women Loving Each Other. En Mike Bloomfield was een artiest die eh, met name in de jaren 60 furoren maakte. Meer een beetje in het eh, psychedelische vlak, zoals dat heet. Misschien herinnert u zich nog de uitgaves van eh, Rockbuster, een dubbel LP. En daar kwam die een aantal keren op voor. Goed, ik uh, beloofde u nog een nummer te laten horen van Big Mama Thornton. En daar gaan we gauw mee beginnen, want ik heb nog een ander mooi nummer wat ook eventjes wat duurt. Dit nummer heet Ball and Chain. know why everything had to happen to me. I said, oh, my baby, I just wanna know why it had to happen to me. so, so sick and tired of being in misery. I want you to play your soul now. like a ball and chain. I said it's got to last. I know it's gonna last. Woo! Great God Almighty. How far eternity? Volunteer. uh, wederom Count Basie met eh, Blues in C. Een eh, cd uit 19... dan moet ik even kijken dat ik niet ga liegen. 1986. Verschenen op Pablo Records. U weet wel het label van Norman Granz. En het is Count Basie samen met Eddie Lockyer Davis, Snooky Young, Freddie Green, Joe Pass, John Hurt en Rod McCurdy. We starten het, het laatste nummer alweer van vandaag. En uh, moeten daarbij eh, u nog even op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen. de ehm, tweede paasdag, hebben we geen uitzending. Dan is er een herhaling. En de week daarop begint de uitzending niet om 8 uur, maar om 7 uur. Dat komt omdat er nog een live gepresenteerd programma achterkomt. Het Country and Western programma komt dan van 10 tot 11. Ik wens u een eh, prettige week, prettige paasdagen. Ik hoop op mooi weer, want voor u, en dan heb ik het ook...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 Clemens Peters met het NOS Journaal. Dit weekende hebben bijna een miljoen Nederlanders een museum bezocht in het kader van het museumweekend. Dat zijn er 150.000 meer dan vorig jaar. Het hoge aantal bezoekers is volgens de organisatie te danken aan het frisse weer en het feit dat er veel activiteiten waren georganiseerd. Mensen konden gratis of met korting terecht in 500 musea. Het thema was dit jaar verleiden en verleid worden. Zo konden mensen zich in het Fries Museum in Leeuwarden laten schminken als Mata Hari. De eurolanden zijn het eens geworden over leningen aan Griekenland. De 16 landen zijn bereid leningen te verstrekken ter waarde van 30 miljard euro. Het geld wordt pas overgemaakt als Griekenland daarom vraagt. De eurolanden zullen elk naar rato bijdragen aan de lening. Dat hebben de ministers van Financiën van de EU afgesproken tijdens een telefonische vergadering. De Griekse regering moet een rente van 5% betalen. Dat lager dan de huidige marktrente. De Grieken krijgen ook een lening van het IMF. Hoe hoog die is, is nog niet bekend. Griekenland kan vanwege zijn enorme begrotingstekort steeds moeilijker op de gewone kapitaalmarkt lenen. Twee weken geleden besloten de eurolanden te helpen, mits ook het IMF zou bijdragen. Wielrenner Fabian Cancellara heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan Parijs-Roubaix gewonnen. De Zwitser kwam als eerste over de finish op de wielenbaan in Roubaix. Cancellara won vorige week ook al de Ronde van Vlaanderen. Hij is de tiende renner die erin slaagt de twee klassiekers in hetzelfde jaar te winnen. Cancellara reed zo'n 50 kilometer voor de finish weg uit een groepje met onder andere de Belgische favoriet Tom Bonen. Niemand kon de Zwitser volgen. Hij haalde een paar vluchters in en reed daarna onbedreigd naar de finish. Het weer. Vanavond trekt de bewolking naar het zuiden weg. Alleen in Limburg blijft wat hangen. Vannacht koelt het af tot een graad of 4. Morgen eerst zonnig, maar in de loop van de middag stapelwolken.